Ik heb er gestoeid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel leed mee gedeeld. En waar ik ook kom. ver hier vandaan, dan zal ik steeds van jou vertellen, van die mooie en fijne Jordaan. Aan de voeten van die mooie Wester heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er dik bestaan te dromen van die mooie en fijne Jordaan. En komen er ook grijze haren, de rimpels van zorgen misschien. Toch blijf ik zo fier als een tijger. Toch wil ik jou nog eenmaal zien. En klinkt straks het klokje van scheiden. Al moest ik straks kreupelen gaan. Van waar ik ben geboren, te sterven in jouw mooie en fiere Jordaan. Aan de voet van die mooie wester heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er